Mark Visser met het NOS De CDA-fractie wil dat de asielzoeker Mauro in Nederland moet kunnen blijven om een studievisum aan te vragen. Gezien de enorme storm rond Mauro kun je niet van hem vragen dat hij eerst teruggaat naar Angola om daar het visum aan te vragen, zei CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma, die eraan toevoegde dat hij namens de hele fractie praat. Hij hoopt dat Mauro op deze manier snel duidelijkheid krijgt. CDA-fractievoorzitter benadrukte dat deze oplossing veel meer inhoudt dan donderdag bleek. Hij noemde dit het maximale voor Mauro. Het gaat om wat echt kan en wat we echt kunnen bieden, zei Van Aarsma Buma. De oppositie blijft erbij dat Mauro uiteindelijk een verblijfsvergunning moet krijgen, maar zal de CDA-oplossing waarschijnlijk niet blokkeren. Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen moeilijker een lening bij de bank dan andere Europese ondernemers. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland werd vorig jaar bijna een kwart van de aanvragen afgewezen. Drie jaar eerder was dat nog maar 7 procent. Banken zijn terughoudend met het lenen van geld omdat ze bang zijn dat ondernemers de lening niet kunnen terugbetalen. Alleen in Bulgarije, Ierland en Letland is het voor ondernemers lastiger om bij de bank te lenen. De beurzen in Europa staan fors lager door het voornemen van de Griekse premier Papandreou om een referendum te houden over het nieuwe steunpakket van de EU. De AEX dook in het eerste uur onder de 300 punten. In de loop van de ochtend daalde dat verder tot een verlies van bijna 4%. Ook in Parijs, Frankfurt en Londen zijn verliezen te zien van ruim 3%. In het Limburgse dorp Herkenbos is vanochtend een man aangehouden in verband met de verdwijning van de militair Laurens Frits. De verdachte is een man van 47 uit dezelfde plaats. De in Duitsland gelegerde militair wordt al bijna twee maanden vermist en het is nog onduidelijk wat de relatie is tussen de militair en de verdachte. Het weer, steeds meer bewolking en tegen de avond wat regen. Ongeveer 16 graden. Morgen eerst grijs, later zon. Het wordt dan 13 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Thank you. she ran away in her sleep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 ritme, ritme. van ZFM. Some yelling, some tall, some quiet, some small, and they nibble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 造。 y'all groove to.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 star magic came.